op mijn vel. Ik voel de vonken, jouw handen spelen een heel gevaarlijk spel. Het maakt me dronken, twee vleugels van verlangen. Ze nemen hart voel je het kloppen. Jouw handen maken me hopeloos verward. Je mag niet stoppen. Twee vogels zijn gevlogen. Heb ik te wild bewogen, maar zachtjes dalen zij weer op hun prooi. Ze maken dat mijn dromen tot waarheid zullen komen. Met jou is waarheid als een droom zo mooi. Zie jouw handen toveren vlammetjes op mijn vel. Ik voel de vonken, jouw handen spelen een heel gevaarlijk spel. Het maakt me dronken van verlangen. Ze nemen me gevangen. Jouw handen spelen met hun warme buik. Spelen een heel gevaarlijk spel. Jouw handen spelen een heel gevaarlijk